We hebben weer lekkere muziek vandaag en ik ben er vanmiddag eh, van thee tot bier met natuurlijk ook de vaste Donderslag rubrieken. En straks hang ik eh, om ongeveer tien half twee weer even met Rob Ricard aan de telefoon. En dan gaan we weer even praten over de tip van de sluier. En dat heeft natuurlijk weer te maken met zijn platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier. En ook eh, vandaag is hij bij onze donderslag columnist eh, Theo Verriet. En hij is er straks met zijn blabla blog om half drie. En heeft vandaag iets over fietsen, heb ik van horen zeggen. Eh, je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En eh, achtergrondinformatie over de onderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.weblog.nl Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501. En op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, genoeg en Uh, eh, nu is het tijd voor MUZIEK Jules Otto plaatste een foto op Facebook van zijn vriend Rui Veloso, bij wie hij twee weken geleden nog is geweest. Ik reageerde erop, want ik heb met Rui Veloso in de jaren 80 ooit nog eens een jam sessie gedaan in Lagos in Portugal. Ik speelde bluesharp en Rui Veloso speelde ook bluesharp, maar het viel me op dat hij hem andersom bespeelde, namelijk met de lage tonen rechts. Ja, en dan willen jullie natuurlijk weten wie dat is. Rui Veloso is zeer populair in Portugal en Brazilië en heeft al jarenlang muziek gemaakt. En hij zingt voornamelijk in het Portugees. Natuurlijk heb ik nu muziek van hem van zijn album Guardador de Margens. En dat eh, heeft iets te maken met grenswachter. En eh, het nummer heet Cantor da Rua. En uh, nee, ik moet zeggen Cantor da Rua. En dat betekent straatmuzikant. Cantor da Rua. ao cair do dia. Cantava sozinho uma cantiga libertina, como um velho goiás de viola e concertina. Cantor da rua agarrava a gente pelos ouvidos. contra os pais. zo, ja. En eh, ik moet er wel bij zeggen, hij speelt namelijk ook gitaar. Hè? Je hoort de mondharmonica spelen, maar hij speelt ook gitaar. De Kick. Verliefd op een plaatje. Van hun laatste album. Ik zag je in zo'n boekje. Donderdag eh, donderslag 18 oktober is het natuurlijk ook weer twee uur geworden. En eh, dan eh, start donderslag. En om tien over twee, dat is het dus nu, hebben we Rob aan de lijn voor een tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ehm, ik bel voor een tip van de sluier, zoals gewoonlijk. En ik ben zeer benieuwd wat voor leuke tips, hints en keywords je deze keer voor de luisteraars hebt. Nou, 4 oktober hadden we Of Monsters and Men. Ja, dat klopt. En zo heette de groep. Eh, ja. En nu heb ik een LP die heet Iets met wat erop lijkt. Die LP heet Iets met wat erop lijkt? Ja. En hij is nieuw van dit jaar en hij komt uit Spanje. Oh, want eh, die andere kwam uit IJsland en we zitten nu weer even in warmere oorden. Maar ze zingen in het Engels, ze. Ze? Het is een groep? Ze, zij. Oh, zij. Oh, het, is ah. een, het is een zangeres zangerin. Een indie folk singer-songwriter. Mm Wat is het Google Word wat je eventueel nog kan geven voor de luisteraars? Rodriguez. Nou, dat is ook een algemene naam in de, in, in Spaanstalige gebieden, dus... Eh, ja, <laughs> dat helpt nou niet. <laughs> nee. Oké, nou, ehm, dan gaan de luisteraars allemaal even googlen. En ehm, ik heb daar geen tijd voor, want ik moet goede muziek draaien. En ik heb voor jou eh, nu een hele mooie plaat. Die is net binnen. Dat is eh, de nieuwste cd van Bad Heart. En die heet Bang Bang Boom Boom. En ik heb de limited edition deluxe version eh, hier in mijn hand. En het nummer dat ik ga draaien is Spirit of God. Heel leuk. Leuk hè? Ik spreek je straks om half uur. straks. Can I wake up in the morning, cooking me my bacon and bread. Jumping in the shower, gotta listen half an hour. the Spirit of God. I got the Spirit of God. My mojo ain't been working. I'm broken, but I'm learning. Get my strut back up on the street. People call me lazy and just a little. the Spirit of God. I got the Spirit of God. really down. All right now, all right now, show them how to do Beth Hart van haar nieuwste album. En zij levert vandaag ook de donderdisc en die hoor je straks in het tweede uur als de derde plaat van het tweede uur. Dit is Knocked Out van Treintje Oosterhuis. vertaald van haar laatste album. Dat is gloednieuw werk weer van Treintje. Ook gloednieuw werk van Robert Gray. Hij was eh, drie dagen in Nederland. Dit is A eh, One Be Coming Home. As her car pulls out the driveway And she don't wave goodbye Her last words echo in my mind. missing, honey. I gotta get away. I'm standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign fading into a memory. I just got tired of trying. I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? You won't be coming home. days later, I get a letter picture of a room in some hotel. Sitting framed up on the table. A picture I know so well. you painted yourself into a corner. Now you're trying to paint something new. and your lipstick on the letter goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. de laatste avond in eh, Europa op zijn, eh, tijdens zijn Europese tour. En het was in Eindhoven. Hij is op eh, de radio ook al een paar keer geweest en ook op tv. En hij is in Groningen en in Amsterdam geweest. En wat ik nu heb, dat is gloednieuw. Dat is genomen 2012. Nog nooit eerder uitgebracht. Het is een gloednieuw nummer. En het is van de Rolling Stones van een nieuwste album wat binnenkort uitkomt. Dit is de single Doom and Gloom. frozen. I put my brave face on, If only just for De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 18 oktober 2012. Ploegentijdrit. Ik zie gelijk dat jij het bent. Die fietser voor me met die onverzorgde haren en dat iets te oude, glimmende blauwe pak. Ik verwacht je helemaal niet. Schat je eerder in als treinende forens uit Almere. Maar je bent het, geen twijfel mogelijk. Ik heb echt geen zin in je paar weken terug trof ik in de fietsenstalling ook al een collega die toevallig dezelfde kant op moest. Bij de Amstel waren we uitgepraat en verzon ik dat ik er nog even linksaf moest. Een enorme omweg kwam ik een half uur later dan normaal thuis, helemaal uitgeput. Je fietst niet al te hard. Hoezeer ik me ook inhoud, je achterwiel komt steeds dichterbij. Deze situatie is onhoudbaar. Fijnsend, links iets heel interessants te zien, trap ik je pijlsnel voorbij. Links, rechts, links, rechts, zweet parelt over mijn voorhoofd. Ik kijk recht vooruit, draai niet te veel. Het moet echt lijken alsof ik je niet gezien heb. Bij de stopera waar ik me veilig. Ga snel de blauwe brug over en kijk stiekem achterop. Je bent er geen velden of wegen meer te bekennen. Mijn shirt plakt in een natte streep op mijn rug. De dag erna groet je me als ik het kantoor binnenloop. Hé hey, sprinter, had je me niet gezien? Ik ontken stamelend verrast. Jou gezien? Huh? Waar dan en wanneer? Langs de Amstel? Nee, echt niet gezien. Wat deed je daar dan? En ik ging je hard voorbij? Goh, kunnen we de volgende keer wel samen fietsen? De dagen erna let ik goed op hoe laat mijn collega vertrekt en wacht dan minimaal een half uur voor ik zelf ga. Ik ben niet asociaal of zo hoor, maar de ploegentijdrit is gewoon nooit mijn specialisme geweest. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek muziek van Lang Frans samen met Marco Besato van het album Levenslied uit 2012. En dit nummer heet Kom maar op. Kom kom kom Zet een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen aan mij. Hang me aan de hoogste boom. Mijn lied zal klinken voor altijd. Druk je stempel op mijn borst. Bek en veren op mijn lijf. Zet het zwaard maar op mijn keel. Je krijgt mijn ziel en niet mee klein. Ik heb de kracht van leven stromen door mij. opzij. En wat morgen mij opbrengen, maar mag, zal het omhelzen als het licht van elke dag. En die paar tranen huil ik van de lach. Ja, doe wat je wilt met mij. Ik ben voor altijd vrij sleept me door de hel en terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen, speel jij god, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn vrienden. Langs de lijn is niet aan de bal. Sturen gaat niet vanaf de bal. Vol wie de smikkelt als ik val. Ik pikkel tot mijn liefde zal overwinnen. Ik geloof in dingen, mijn hoop is nooit te dupe. Nou, ik kan niet verliezen, überhaupt. Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw. a super fly. tijd voor uh, Roa Heze. Dit nummer heet Zonder Bier. We waren nu bij haaien moeten slopen. Moeten worden bijna alweer daar. We trokken steeds dezelfde laai weer open. We zaten met onszelf in de maan. De weurt die broept er waren in. Als er een echo kwamen ze terug. Nou zitten we hier samen wat te drinken. Langs elkaar met hen en kromme langzaam zakt het schoen naar honger met de stroom. Zonder bier was het niet gebeurd. Had ik heden niet gezien. Had ik dit niet gezag. Had je weet niet gedoemd zonder deze maar was het feest niet doorgegaan. Steeds maar weer dezelfde problemen, haalt niet maar hetzelfde gevecht. Heel veel geven en een beetje nemen. De duivel is het minste engel heeft op het eentje van het glaas te luisteren naar het paas. Zonder bier was het niet gebeurd. Had het niet gezien, had je dit niet gezien, Had je het niet gedaan. Zonder iets Maar was het feest niet doorgegaan. We hebben alles rustig goed gesproken. Ruzie met elkaar, als je weer punt erachter niet meer in ons stroken. We hebben elkaar het beste weer gegeven. En als toen in het begin, samen weer één ding. Zonder bier was dit niet gebeurd, had ik het niet gezien. hij ik dit niet gezegd, hij weet het niet gedaan. Zonder deze waar was het door weer door je zachtjes heen het diest. Cowboy galmen op de stier. Het zien mijn eigen wereld word ik naar lustig. Soms dan hoor ik met mezelf alleen. Als ik alles weer vergliet in mijn eigen keuken weet ik weer hoe ik zelf moet zien. Zonder binnen was het niet gebeurd, had ik het niet gezien ik niet te zwaar, hij je weet het niet doen. Zonder rezenaar was het feest niet Zonder wie was het niet gebeurd, had ik het niet gezien. Had ik dit niet gezegd, had je weet het niet gedaan. Zonder deze haar was het feest niet driving up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. so. I'll hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you. I was so unfair. You were anything. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me Oh, I hate to see you go. Don't pass me by. you know, darling, I love waren ze weer. In 2012 ook onze huisband The Beatles. John, Paul, George en Ringo. En zij speelden Don't Pass Me By van het White Album uit 1968. En dit is dan wel de remastered version uit 2009. This is Radio 501, your number Your number one station. nog steeds naar Donderslag. En we gaan uh, Serena Prime en de Mandevilles draaien. Ze komt uit Canada vandaan. Dit nummer heet Turns a Blind Eye. En daarna gaan we luisteren naar John Lennon met Working Class Hero. Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. when they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill. you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. van deze week is tot eh, vrijdagavond 9 uur Love Point 3 eh, van Backgammon van het album Get Rich. En natuurlijk kiest Armin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Ik hoorde, denk maar niet dat papa je nog wil zien. Ik hoorde, als je nu naar je vader gaat, kun je daar blijven. Ik hoorde, ik wou dat we nooit kinderen hadden gekregen.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 Ellen, die was echt het tegenovergestelde is echt het tegenovergestelde van mij. Ik wil altijd alles van tevoren geregeld hebben. Maar zij kon gewoon alles, kan gewoon alles op zijn beloop laten. En zoals ik altijd alles achter me opruim, zorgde zij steeds voor een, zorgt zij steeds voor een complete chaos thuis. Echt onvoorstelbaar, zoals ze dat altijd weer voor elkaar kreeg. Krijgt. Krijgt. Een op de vier mensen verbreekt het contact wanneer een vriend of vriendin dodelijk ziek wordt. Jij niet, toch? Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daar Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. is nu drie uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. This next song was from my very first album. Donder called Come and Get It. And uh, this is a song by a guy called Delbert McClinton, one of my favorite country rock artists. This is a very special song to me because it was the very first song of my records that was played on national radio back in England. And I'd like to do it for you tonight. This is called Two More Bottles of Wine. came out west together with a calmer desire. The fever we had might have set the west coast on fire. Two months later, got trouble in mind. Cause Jenny moved out, she left me behind. But it's alright, cause it's midnight. I got two more bottles of wine. The way she lifts sure turned my head around. Seemed like overnight she just up and put me down. Ain't gonna let it bother me today. Cause I've been working and I'm too tired anyway. But it's alright, cause it's midnight. I got two more bottles of wine. 1600 miles from the people I know. I've been doing all I can, but opportunity sure came slow. Ain't gonna let it bother me today, cause I've been working and I'm too tired anyway. But it's alright, cause it's midnight, I got two more bottles of wine. Yeah, alright, cause midnight I got two more bottles of wine. midnight, two more bottles of wine. Ik kan je inmiddels vertellen dat het eerste uur alweer recente geschiedenis is geworden. Maar ik ben er tot vier uur voor jullie en ik heb dit uur nog mooie muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard en de muziekagenda. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Elio Pace. Opgenomen door het team van Radio 501 op de Horense Stadsfeest in 2012. Hij speelde op het hoofdpodium op het Rode Steen en hij zong Two More Bottles of Wine. En de donderdisc eh, die komt natuurlijk zo meteen langs. Maar eerst gaan we luisteren naar Cantores da Rua. En dat zijn straatmuzikanten van over de hele wereld. En die zingen Stand By Me. En eh, op allerlei locaties doen ze dat in de wereld. En dat eh, heeft een onbekende Portugees of Braziliaan, dat weet ik niet precies. die heeft namelijk al deze opnamen tot een totaalmix gemaakt. En die klinkt als volgt. This song says, uh, no matter who you are... No matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Better Man van Beth Hart. Van de nieuwste cd Bang Bang Boom Boom uit 2012. De donderdisc. He got me feeling so fine. He thought the sun had to shine. He turned my water to wine. He do it every time. Ain't nothing better than that. Bang Bang Boom Boom. Het is net op de markt hier in Nederland. Wij hebben hier bij Radio 501 in Studio 11. We gaan naar Paul McCartney en Wings van eh, Wings Over America. Listen to what the man said live op Radio 501. Anytime, any day, you can hear the people say Please, girl, leave behind a tragic world. the man said? Would you listen to what the man said? He said. Over Amerika van hun live album was Paul McCartney. En toen heette ze nog Wings. Eh, ik heb e-mail gekregen de laatste week en er werd herhaaldelijk in verzocht of ik weer eens wat kon draaien van Stevie Ray Vaughan. Nou, ik heb hier Stevie Ray Vaughan en Double Trouble en het nummer heet Love Me, You Love You. Nee, eh, dat maak je nou in de puinzooi van. Let Me Love You, Baby. voor jullie was dat. Sil Johnson eh, heb ik nu in de player. En dat is Music to My Ears van Sil Johnson. En eh, Rob, mijn collega, die zou zeggen van soul omdat het kan. Got to Know, dat is eh, Southern Rock. En wordt gespeeld door J.J. Gray en Mofro. I gotta know. I gotta know. a million miles away. Tell me, is that true? Cause I wanna know. trying to be human. We all laughed, cause we knew he couldn't do it. We ask the questions, then make all our own answers up. Hello, Lord. I got your number now. Now I know. understand. It can't be understood. I finally understand. It can't be understood. I finally understand. alone can't be understood. I finally understand. de naam J.J. Gray en Mofro. J.J. Gray en Mofro. Zeg maar Jan-Jacques Grijs en uh, Mofro. Ja, dat zal wel een afkorting zijn, maar zo heet die band. Victorious Time, A Mind Slip. De eh, The Wolf. Dat is een Nederlandse band. Drie man sterk. En die hebben een nieuw album gemaakt. En van dit album komt dit nummer. Vicious Times. keuze van Rob Ricard. Ja, luisteraars, zo zijn we bij half bier aangekomen. En dan gaan we weer even met Rob Ricard aan de telefoon hangen. Die, als goed is, is hij er nu al. Hallo, en hij heeft de tip van de sluier gegeven. En ik vraag me af of jullie het gevonden hebben. Eh, Rob gaat het allemaal onthullen nu. Kan ik? Ja, jij kan. Kan ik de sluier weghalen? Ja, probeer het maar. Zo. In het rood, hè? Ja, behoorlijk. Nou, het is Anna Lopez Rodriguez. Lopez Rodriguez, zeg je. En Lopez, dat is eh, een, een, een, een, de naam van de man of zo? Want zei natuurlijk Anna en je zei Rodriguez. Eh, Sorry? Is uit, uit, ik weet niet of ze al getrouwd is. Nee, heb gezegd Lopez Rodriguez. Dat is een dubbele eh, achternaam. Lopez Rodriguez. Ja, ik weet niet zo goed in Spaans of dat een dubbele naam is of dat het de eigen naam is. Nou ja, Lopez is in Zuid-Amerika een achternaam. Dus, eh, ja, maar Lopez Rodriguez misschien ook wel. Ja, of eh, eh, dat is gewoon één naam van de vader. dat die, ik. die gewoon dubbel is, dat kan ook. Dat weet, ik, weet ik dus niet. Hij is nog niet zo oud, dus ik weet niet of ze al getrouwd is. Hoe oud is ze, denk je? Ik weet zeker hoe oud ze is, want ze is in 1988 geboren, in Malacca. Aha. Nee, ze is 24. Nou, dat is een jonge leeftijd nog. Ja, maar zo heet ze ook niet. Wat bedoel je? Ze heeft een artiestennaam. Oh, dus deze naam die je noemt is een artiestennaam? Nee, dat is de echte naam. Oh, dat is de echte naam. En nu gaat het om de artiestennaam, want we weten dan... Het is Annie B. Sweet. Annie B. Sweet, zeg je? Ja, Annie B. Sweet. Nou, ik hoor voor het eerst hoor. Je hebt hem nog helemaal niet gehoord. Nee, ik bedoel, die naam hoor ik voor het eerst. Oh, um, Annie B. Sweet. Nu heb je hem voor de tweede keer. Dat is waar. Zeg het nog eens. Annie B. Sweet. Ja, dat is nu de derde keer. Dat zie je wel, dat is een bekende naam. Flauw, hè? Ehm, en moet je luisteren, eh, ik ben zeer benieuwd hoe jij aan die plaat gekomen bent. Oh, die, die stond op eh, LP LPO Monsters. Oh, dat is de link naar die Monsters van IJsland. Ja, dan kwam ik erop. Je, als je googelt op Monsters, dan kom je O Monsters tegen. Die is net uit, die LP. Ja. En die, die... Net als die van Bad Hart, die is ook net uit. En Al Monsters, dat is een eh, verzamelalbum? of is dat haar soloalbum? Nee. Dat is haar soloalbum, zeg maar. Ja. Oh, oké. Nee, ik dacht even een verzamelalbum. Dat die Monsters of eh, van IJsland erop stonden en ook eh, zijn... Nee. Oké. Is dat haar debuutalbum of niet? van, van de LP's geloof ik wel, ja. Ja, ehm, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Nou, dat ze op de zevende begonnen is met zingen. En dat ze bekend geworden is op MySpace. En dat eh, Artist Sensation of 2009 eh, was eh, bij El Pais. Dat is Spanje dus. Ja. Oh, oh LPI. Ja. En verder is er niks over te vertellen. Tenminste, niet door mij. Nou, gaan we weer op jouw onvervalste manier aankondigen. dan ga ik de plaat gewoon starten. Starten maar. Dan is hier een luisteraar. Toon wordt gestart op de achtergrond kettingholder van MTB Suite van de LTV Monsters 2012. Oké, spreek je volgende week weer. Oh, leuk. Doei. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. used to play up where the buildings fade. Hear people yell. Sweet. De platenkeuze van Rob Ricard en het nummer heette Getting Older. De muziek was iets te hard toen eh, Rob zijn aankondiging deed, maar nu maak ik het weer goed om even te zeggen dat het Annie B. Sweet was. Getting Older en ze komt uit Spanje en ze is hier in Nederland redelijk onbekend talent. En ze is nog jong, dus misschien kunnen we nog een hele hoop van hem verwachten. Dit vindt Rob Ricard ook altijd heel erg mooi, want hij is eh, echt een fan van Neil Young. En eh, van het album Harvest Moon eh, laat ik nu horen From Hank to Henry. From Hank to Hendrix, I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. I always expected that you would see me through. I never believed in much but I believed in you. Can we get it together? Can we still stand side by side? always loved your smile. Now we're headed for the big divorce, California style. I found myself singing like a long lost friend. The same thing that makes you live can kill you in the end. We verlaten nu Neil Jong en dan gaan we naar een Nederlandse band en die luistert, de, die luistert naar de naam De Kik. Die kwam uit Rotterdam en het nummer heet Het is zoals het is. de kick. En we gaan naar Van Morrison met eh, Them. En het nummer heet Gloria. vandaag 18 oktober natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda hier in Donderslag op Radio 501. Pak eh, pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Op zaterdagavond 20 oktober treedt in de Melkweg in Amsterdam Tramonti op met Mark Tramonti van Creed en Alter Bridge en Wolfgang van Helen van de groep Van Helen. Aanvang 8 uur. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy eh, samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op zondagavond 11 november kun je naar Todd Rundgren en het Metropoolorkest in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om half acht. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om zeven uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Rowan Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart. En mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 30 november treden de tips op met zangeres Elsa Beckman. En dit is in het eh, voorprogramma van Rylan en de Bombardiers. Locatie Manifesto in Horen. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 18 oktober 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 25 oktober, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En de nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag Galaxico treedt op woensdag 21 oktober op in Paradiso en daarom vandaag aandacht voor Galaxico. Samen met Roger McQueen zette hij One More Cup of Coffee van Bob Dylan op de plaat. Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. but I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the teach you how to pick and choose and how to roll the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another sees a future like your mama and yourself. You've never learned to read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits, your voice is like a meadowlark. But your heart is like an ocean, mysterious and dark. donderslag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Oh, wat jammer nou weer, wat jammer nou weer. Het is alweer bijna bieruur. Aflevering 131 van Donderslag is alweer bijna aan zijn eind gekomen. We gaan een bieruur eh, Studio 11 afsluiten, maar niet getreurd. Mijn collega's zijn er voor jullie op deze Radio 5 Lijn Daverende Donderdag nog tot spookuur. <laughs> En deze week en de komende week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dat is zoals altijd weer heel simpel.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 En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RWD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover deze mededelingen van vandaag, van deze week. Ik bedank alle collega's weer voor de medewerking aan deze donderslag van 18 oktober. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar eh, de centrale Radio 5 Lijn studio. En daar zit mijn collega Lucien Greefkes klaar met zijn programma Afternoons. Met erin een nieuwe platenkast van. En ik ben weer reus benieuwd wie vandaag de stapelplaten naar binnen sjouwt. Eh, blijf luisteren, je hoort het eh, natuurlijk straks allemaal van Lucien. Ik ben de volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Donderslag op donderdag bij Helder hemel. And in the end... Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. moeten de mensen wel denken.